Kees met het NOS-journaal. De dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP is gedaald tot onder de 100 Volgens het fonds komt daardoor de malaise op de financiële markten. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een fonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen en mag eigenlijk niet onder de 105 komen. Voor nu heeft de daling geen gevolgen voor de pensioenen, zegt het ABP. Uit onderzoek blijkt dat veel meer pensioenfondsen een te lage dekkingsgraad hebben. De Europese effectenbeurzen zijn positief gestemd. De beurzen in Amsterdam, Frankfurt, Londen en Parijs staan allemaal 1 tot ruim 2 procent in de plus. De bekendmaking van de Amerikaanse centrale banken dat de rente de komende twee jaar laag blijft, heeft een positieve uitwerking op de beleggers. De man die in mei werd aangehouden als verdachte van de duimbranden rond Bergen is opnieuw opgepakt. Er werd eerder verdacht van betrokkenheid bij drie duimbranden, maar daarvoor was te weinig bewijs. Er wordt nu verdacht van een vierde duimbrand in augustus vorig jaar. De Noorse politie had veel eerder op het eiland Utøya kunnen zijn, waar Anders Breivik bijna 70 mensen doodschoot. Volgens een Noorse tv-zender voerde de politie met een omweg naar het eiland. Daardoor moest het arrestatieteam drie kilometer extra varen. Het duurde uiteindelijk zo'n anderhalf uur voordat agenten op Utøya aankwamen. Het KLPD waarschuwt voor inbraken in campers op parkeerplaatsen langs de snelweg. Dat is dit jaar al zo'n 40 keer gebeurd. Meestal komen de overnachters daar pas de volgende ochtend achter of ze worden wakker van het lawaai. Het KLPD adviseert om op een camping te overnachten of, als dat niet kan, de camper op een verlichte parkeerplaats te zetten. Op het Prinses Margrietkanaal in Friesland zijn bijna 100 opvarenden van een zeilschip geëvacueerd nadat het was vastgelopen. Door de harde wind was de drie-master vannacht buiten de vaargul beland. Aan boord waren 96 sponsors van de Snake Week. Ze zijn met een veerpont van het schip gehaald. Het weer, eerst zon, later in het noorden en midden toenemende kans op een bui. Vrij veel wind en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is op de A10 de ring Amsterdam de Zeeburgertunnel afgesloten richting Zaanstad door een ongeluk.